Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een vliegtuigcrash in Zuid-Korea zijn zeker tientallen mensen omgekomen. Het toestel uit Bangkok zou tijdens de landing van de baan zijn geraakt en tegen een muur zijn gebotst. Een persbureau in Zuid-Korea zegt dat het landingsgestel niet goed werkte. Op beelden op sociale media is te zien hoe het vliegtuig over de landingsbaan schuift, een muur raakt en in brand vliegt. Aan boord van het toestel waren naar verluid 175 passagiers en 6 bemanningsleden. Volgens de autoriteiten in Zuid-Korea zijn zeker 47 mensen omgekomen... maar er wordt gevreesd voor meer slachtoffers. Drie mensen zijn gered. In Rotterdam is een man overleden nadat hij gisteravond werd gevonden op een fietspad. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Mensen die iets gezien of gehoord hebben worden opgeroepen zich te melden. Ajax-supporters zijn niet welkom bij de bekerwedstrijd uit tegen AZ op 14 januari. De gemeente Alkmaar weert ze omdat ze tijdens de laatste competitiewedstrijd tussen de clubs fout ging. Ajax-supporters bestormden toen een AZ-supporterscafé. De Alkmaarse burgemeester houdt er rekening mee dat AZ-supporters rond de komende wedstrijd wraak willen nemen. Baanwielrenner Harry Lafrijze heeft het jaar in stijl afgesloten. De drievoudig Olympisch kampioen werd in Apeldoorn Nederlands kampioen op de sprint. Lavrijze zei wel dat hij alles moest geven... omdat zijn lichaam na een lang succesvol seizoen best moe is. Lavrijze bleef in 2024 ongeslagen op alle grote kampioenschappen... Het weer in een groot deel van het land nevel of mist. koelt af tot een graad of drie langs de kust. In het binnenland liggen de temperaturen rond het vriespunt.